Jobboots met het NOS Journaal. In de Hongaarse hoofdstad Budapest hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het vluchtelingenbeleid van de regering. Premier Orbán werd uitgejouwd toen hij sprak bij de herdenking van de Hongaarse opstand van 1956. Begin deze maand hielden de Hongaren een referendum over het vluchtelingenbeleid van de EU. De opkomst was te laag en daardoor was het referendum ongeldig. Premier Orbán wil geen vluchtelingen in zijn land toelaten... Zijn tegenstanders denken daar anders over en herinneren aan de massale vlucht van Hongaren na de bezetting door de Sovjet-Unie 60 jaar geleden. Bij een auto-ongeluk in Australië is een Nederlandse vrouw van 20 om het leven gekomen. Twee andere Nederlanders raakten gewond. De vrouwen van 20 en 21 liggen in het ziekenhuis. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de familie van de slachtoffers. Medewerkers van het consulaat in Australië hebben de gewonde vrouwen al in het ziekenhuis bezocht. Op een veiling in Londen heeft een roestige sleutel van een kastje op de Titanic ruim 95.000 euro opgebracht. De sleutel was van een 23-jarige steward op het schip. Hij was een van de 1500 opvarenden die omkwamen toen het schip op zijn eerste reis in 1912 verging. De steward had de sleutel nog in zijn zak toen zijn lichaam werd gevonden en werd naar zijn zwangere vrouw gestuurd. Het veilinghuis had het voorwerp geschat op ruim 50.000 euro. Maar spullen van de Titanic zijn de laatste jaren gewild bij verzamelaars. Voetbal. Feyenoord heeft in de Kuip tegen Ajax zijn eerste puntenverlies geleden. De wedstrijd eindigde in 1-1. Uiteindelijk voorkwam Dirk Kuyt dat de thuisploeg niet met lege handen bleef. Hij kopte in de laatste fase van de wedstrijd de gelijkmaker. Heerenveen won op eigen veld met 3-1 van Heracles. NEC Vitesse werd 1-1. En FC Groningen won in eigen huis met 2-0 van AZ. Het weer vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking.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 Vandaag een bijzondere uitzending. Een stuk dat je zelden of nooit op de radio hoort gaan we vanavond in zijn geheel uitzenden. En niet alleen omdat ik natuurlijk een enorme Paul McCartney fan ben, maar ook omdat het gewoon een mooi stuk is. Het gaat vandaag over het Liverpool Oratorio. Een stuk dat geschreven werd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. En eh, het stuk volgt een klein beetje de eh, levenslijn van Paul McCartney. Hoofdpersoon is eh, de jonge Shanti, die in 1942 wordt geboren. En nou, dat verhaal dat gaan we wel op onze Facebookpagina zetten, anders moet ik zo erg lang praten. Ehm, het stuk eh, wordt uitgevoerd door maar liefst eh, eh, twee koren. Of op de eerste plaats natuurlijk het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Carl Davis. Dan het Royal Liverpool Philharmonic Choir. Dan hebben we ook nog het Liverpool ehm, Cathedral Choristers. Dat is een jongenskoor. Carl Davis is de dirigent van het orkest. Ian Tracy is de, dirigent van de koren. Dan de beroemde sopraan Kiri Tekenawa is de sopraan in het verhaal. Ehm, Jerry Hadley is tenor. Eh, Sally Burgess is mezzo-sopraan. En Willard White is de bas. Gaat u genieten van het uit acht movements bestaande stuk Liverpool Oratoria Geschreven naar ideeën van Paul McCartney en gearrangeerd door eh, de dirigent Carl Davis. a couple sheltering in the gloom know all too well this waiting room for often they have in the past been huddled close against the blast of poodle and bombs galore they can't put on back, the most important thing I found was sagging off. in confusion. drift and turn. This is your teacher. Her name is Miss Inkling. She will teach you Spanish. She was in the war, fighting with the troops. follow me as I say the words. We will now begin. me. If they won't come to worship God in a church, something must be done. We have to instigate a nationwide search for a way to make it fun. is dry. is Mr. Fisher on the flight to LA? out of concentration, I was finding out. But now in later years, I find my colleagues here are more inclined to mess about. My wife at home would surely never understand if I so much as look at someone else. If men had been the faithful sort, it surely would have changed the course of history. Let's find ourselves a little hostelry where you can sit and have a drink on me. We'll get a chance to talk about anyone who bothers us. There's so much more to life than meets the eye. It's quite enough to make a throat feel dry. So let's repair to where no one else would dare to bother us. Let's have a drink while we think what to do. And while we think, I'll accept a little. took a serious view of life, we all would feel the same as you.